Radio 501 presenteert... De Horense Stadsfeesten 2012. Vanaf vrijdag 15 juni is de Horense Binnenstad weer het festivalterrein voor jong en oud. De 14e Horense Stadsfeesten zullen ook dit jaar weer voor spektakel en vermaak zorgen... die zijn gaan niet kent. Dream Company, Outdoor Stereo Preview, Horense Stadsfeesten Recordings, Texas Sugar Blues, The Item, Laya and the Shakers, Bob Marley Experience, Easy Go, Stetson, Engel... Used, Cirque Valentine en Radio 501 presents Elio Pace. Allemaal te zien op 12 verschillende podia in de oude binnenstad van Horen. Natuurlijk is Radio 501 er dit jaar ook weer bij. Met live registraties, optredens op het Radio 501 Vader Jacob Stage, reportages en veel meer. Dus jij hoeft niks te missen van de Hoornse Stadsfeesten 2012, 15, 16 en 17 juni. Natuurlijk op jouw Radio 501. Dit, dit is Radio 501. Radio Jouw radio. Jouw muziek. Jouw muziek. Echte muziek. Een hele goede avond ook wat mij betreft bij de Horense Stadsfeesten. Zaterdagavond eh, de 16e juni. En het is een eh, paar minuten over acht. Om half tien het eh, optreden van Elio Peets hier in dit programma en in het programma van Ariadne. Maar voor het zover is hebben we anderhalf uur te gaan. Mijn naam is overigens Mark Schrander. Ik zal me even keurig voorstellen. Normaal gesproken hoor je maar altijd op zondagavond bij Sunday on Monday. Sidekick vanavond, mijn radiomaatje Rob de Geel. Goedenavond Rob, jongen. Goedenavond Mark. Nou, dat is lang geleden dat we samen iets gedaan hebben. lang geleden, een paar maanden normaal. Ja, wanneer was dat ook weer precies? Eh, drie jaar bestaan van Radio 501. Oh, natuurlijk ja. Die de, prachtige de, nachtuitzending, die, legendarisch Rob. Gedenkwaardige nacht was dat inderdaad. Ja, ja, ja. Oh. Stond jij ergens in Groningen in een weiland? Nou, volgens mij was dat onze eh, jongste bediende, hè? Dion. Ja, Dion. Ja, Dion ja. Die zetten we de volgende keer op een naagstrand in Almere tussen de schapen. Ja, dat wordt heel gezellig dan, denk ik. Ja, dan moeten die schapen oppassen, of niet? <laughs> Voor Dion. Ja. Ik weet niet of hij het moslimgeloof aanhangt. Nee, ik weet het ook niet. Nou, dat kan niet wel weer. Wat wordt ook niks als we samen een programma doen. Goed, wat gaan wij vanavond doen? Eh, eh, Rob, ehm, ja, eh, ik krijg van jou alles te horen. Dat, dan, ga ik hem even iets anders doen of zo. dat we alles op één lijn gaan doen. Want de mensen thuis die zullen het ongetwijfeld gemerkt hebben een van de twee kanalen eh, die geeft een stottertje, zoals wij af en toe ook wel eens stotteren. Maar dan op een andere manier, een muzikale manier. En dat is niet de bedoeling van radio maken. Radio 501, het radiostation wat bij jou de Horense Stadsfeesten in de huiskamer brengt. Mocht je er niet zelf bij kunnen zijn. En eh, blijf daarom afgestemd. Rob, even iets anders. Eh, een aantal jaren geleden eh, bij een andere omroep, eh, toen ontdekte jij een zanger. En dan mag jij het verhaal zelf vertellen. Wiens naam was dat ook alweer? Volgens mij heb jij het over Danny Vera. Ik heb het over Danny Vera, ja. en toen maakte ik nog een grapje. Is dat de zoon van Billy Vera? <laughs> nou, het is niet de zoon van Billy Vera, maar zijn vader is wel ook zanger. Oké. Ja, ehm, volgens mij meer in de jazzhoek. hij heeft ook wel opgetreden samen met zijn vader. Alan Clark heeft het daarna ook gedaan nog met, eh, met zijn vader. Maar Danny Vera was eh, ja, daar toch wel wat eerder mee. Ja, hoe kwam ik, eh, hoe kwam ik eigenlijk achter deze man? Ik denk gewoon... Want ja, even voor, voor alle luisteraars, hè. jij bent echt de ontdekker van Danny Vera. Ik ben absoluut, Nee, absoluut. Hier. Zeker die man met die snor, die, die, die, snapt er niks van. Nee, snapt er niks van, nee. Nou, Danny Vera wel, want die vangt er aardig wat geld. Maar vind je dat niet jammer van zijn carrière? Eh, ja, maar er heeft ook een, eh, een stuk gestaan in een, eh, ja, niet nader te noemen dagblad. Dat hij gewoon echt moeite had om met zijn eigen liedjes ja, geld te verdienen. dan worden daar een paar honderd cd'tjes worden daarvan verkocht. En ja, dan kan de jongen ook niet Nee, maar nu, nu, nu leeft hij er goed van, neem ik aan. Ehm, maar hij onderbrak je... Twee keer de balk in de norm toch wel, denk ik, hè? Dat ruim, denk ik. Ja, hij zit, hij zit tenslotte niet bij de publieke omroep. dus dat moet makkelijk kunnen. Nou, misschien wel drie keer zelfs, denk dat hij net zoveel verdient als Wesley Snijder, Ja, hij verdient dat het mag ook wel, want hij werkt veel harder en hij doet het veel beter. Dus wat dat betreft. Rob, eh, ja, dat is heel eh, slecht van de presentator wat ik nou doe. Ik onderbrak jou in je verhaal. Ja, ik zat me, ik, me af te vragen <clears throat> hoe ik eh, Danny eigenlijk ontdekt heb. Ik denk dat het toch puur door het eerste album is gekomen dat ik luisterde. En ik begon toen een, een nieuw programma bij een andere niet nader te noemen radiostation. <laughs> dat eh, dat wat, nu, wat eh, niet eh, de Horense Stadsfeest kent. Nee, ze zijn lichtelijk afwezig op dit moment. Maar ja, weet je. Oh, dat ik niet. Iedere, iedere zender heeft zijn eigen specialisme. Precies. maar welk specialisme? Nou, laat me zitten. <laughs> Nee, nee, laat me nee, zitten. nee, gaan we Ik heb, ik heb toen eerst afgesproken met Danny Vera in Utrecht. Hij had een optreden in de Vredeburg. Daar heb ik een interview met hem gehouden. En had hij het nog over het verschil tussen artiesten en entertainers. Oké hij is een artiest en eh, Frans Bauer is een entertainer. Nou, en nu is hij ook een entertainer ja, geworden. Ja, nu is hij ook een entertainer geworden. Ja. Ehm, en eh, ja, dat heb ik toen uitgeschreven op internet. En eh, toen heb ik hem gewoon gevraagd om eens langs te komen bij die radiozender. Omdat ik een nieuw programma startte. En het leek me leuk als hij dat programma dan officieel opende. En ja, toen kwam hij helemaal uit Zeeland. drie uur rijden kwam hij naar Horen. Maar kan jij het niet weer regelen dat hij nog eens langskomt? Of heeft hij het nu te druk? Langskomen kan ik wel regelen, ja. Ja? Nou, of maar... hij binnenkomt, dat is dan weer tweede. Ja, eh, Rob. <laughs> Sorry Stel maar. een serieuze vraag. Sorry maar. <laughs> ik, ik, ik kan het aan hem vragen. Ik eh, kan het wel even Want jij hebt nog steeds contact met hem? Ik heb nog steeds contact. Het laatste singeltje heb ik bijvoorbeeld ook weer eh, van hem gekregen. Dus nee, we hebben nog steeds contact. Oké, hartstikke leuk. Dus ik kan wat vragen. Wat vind jij nou een van zijn leukste nummers? Jeetje, dan vraag je me wat zeg. Nou, <laughs> hij heeft ook nog een eh, album in eigen beren eh, opgenomen. Met eh, de gitarist van Chris Isaac heeft daar aan meegedaan. En daar staan toch wel een aantal van zijn mooiste nummers op. Oké. Wat vind jij van Find Me? Want hij heeft onlangs een nieuwe cd uitgebracht, hè? Ja, ik vind hem... ja, als ik hem vergelijk met het oude werk, vind ik hem toch iets minder sterk. Maar ja, goed, zal, dat, zal dat niet komen vanwege de vercommercialisering waar hij uh, in zit? Ja, misschien dat hij eh, toch wat uh, Het is een beetje de muziek die hij ook in het programma speelt, hè? Ja, en hij is, hij is gelukkig nu, hè? Ja een, eh, een eh, gelukkige relatie. En dan, eh, ja, daar komen nooit vaak de allermooiste nummers uit voort. Nee, nee, dat, dat is is Moet je altijd een beetje ellende hebben. ja, maar nou, dan gaan we zo meteen ook praten over Johan. Want die heeft hele mooie nummers gemaakt. En dat is een, een neef. Ja, nog nooit meer. Nou, daar heb ik ook een verhaal over. Ja, zeg, dat gaan we naar de volgende plaat doen, Rob. eerst Danny Vera, Find Me. eastern wall out of the line. You stay behind in summer. Your voice I hear while you don't speak somehow. Trapped inside forever. You always knew how to find. You always did, so one more time, please. So come on in. got memories of a life I would sing for you in summer There's no rhythm in me now Your love is all that I am after I can't see no light of day So come on in. close to each other. Tears were falling on the bed. We would cry just to cry without reason. Now it feels like we've never met. help me brighten up this inner grave and find me, cause I love Clemens op de plaat. Lucien komt ook binnen. Lucien, gigant. Nog bedankt voor afgelopen zondag dat je me uit de brand eh, helpt. Ja, graag gedaan natuurlijk. Eh, dat doe ik natuurlijk met liefde voor mijn eh, zeer geëerde collega's. Ja, het, het, enige nadeel is dat uh, allerlei luisteraars die melden mij... en die, die zeiden, kan die Lucien niet op zondagavond blijven? Dus ja, nou, je hebt wel eh, een, hele goede show van gemaakt, Lucien. I got news for you. <laughs> ja, dat is natuurlijk dat ik eh, tussen 6 en 8 altijd al te beluisteren ben in de volle laag. Oké, hey, uh, top joh. Ja, lekker Hoornstadsfeesten. Ja, geweldig. We gaan er een feest van maken. Ook vanavond hier vanuit de studio. goed zo, Lucien. <laughs> Ga je nog een liedje zingen zometeen op je... Uh, ja, ja, zingende zaag. Ja, ik heb mijn zingende zaag wel meegenomen, maar ik ben bang dat ik eh, tijdig eh, moet ingrijpen in het, eh, het logistieke proces. maar volgende, week, volgende zondag niet. deze week zondag. tussen de wedstrijd door. Er schijnt voetbal te wezen. En ik ga in het culturele café De Kapel een optreden geven over de eerste helft. Oké, Lucien, voor de luisteraars van Sunday en Monday, kan je dat ook nog in het Nederlands vertalen of niet? Ja, morgen eh, tussen... Eh, ja, wanneer is die? Drie kwartier na kwart voor negen? Uh, half, tien, zit jij in de kapel. <laughs> Zit ik in de kapel, speel ik piano en dan schrijf ik pas geschreven liedjes over de eerste helft van die nu al legendarische wedstrijd Nederland en Duitsland. Dus de ene provincie tegen het, de oppermachtige staat. Oké, nou geweldig. Zeg Lucien, niet om het even, maar ben jij wellicht door deze cd geïnspireerd geraakt van Mijnder Talma en de Rode Kaarten? Jij hebt hem ook. Ik weet het zeker. Ik heb hem ook, ja. Die heb ik ook, ja. Heb je hem ook? Ja, ik heb hem ook. Misschien kunnen we daar straks wat van draaien. Dat zijn eh, liedjes over eenmalige internationals. Jullie staan... Eh, oh, nee, ja, daar gaan we iets van draaien. Zo dadelijk. Na de Vooral Wilhelmus. Carrie US Bonds draaide ik een, eh, een plaat van. Nou, het Wilhelmus, dat gaan we zeker niet horen. Is dat uh, geheim agent geweest vroeger? Eh, Carrie US Bonds, nee, dat was een uh, pracht zanger met, in 1939 geboren, meen ik. En bij hem op deze plaat speelde mee Still Deep Clarence Clemens de big man van de E Street Band, vorig jaar helaas overleden. En als we het dan toch over de E Street Band hebben en Bruce Springsteens, wat kunnen we dan beter draaien dan Jungle Land? Vind je dat een idee? Dat vind ik een prachtig nummer. Dat is een van de mooiste eh, saxofoonsolo's die eh, Clarence Clemens eh, gemaakt heeft, toch? Daarom draai ik hem ook als een eerbetoon, een verlaten eerbetoon aan Clarence Clemens. de big man. En live uitvoering. Here's a song by some other guy. And the magic rat drove a sleek machine over the Jersey state line. Barefoot girl sitting on the hood of a Dodge, drinking warm beer in a soft summer rain. Rat pulls in the town, rolls up his pants. Together they take a stab at romance and disappear down Flamingo Lane. Well, the maximum lawman run down flamingo, chasing a rat and a barefoot girl. The kids around here live just like shadows, always quiet, holding hands. From the churches to the jails, tonight all is silent in the world. As we take our stand, say. One day rendezvous for tonight. We'll meet neath that giant Exxon sign that brings us fair city light. Man, there's an opera on the turnpike, and there's a ballet being fought out in the alley. Till the local cops, cherry top, whip this holy night. The streets a secret would dissipate. Contacts made, they vanish unseen. Kids flash guitars just like switchblades. Hustling for the record machine. The hungry and the hunted. Thrown into rock and roll band. Face off against each other out in the street. rain Inside the back street Girls are dancing to records The DJ plays lonely we are lovers Struggle in dark corners Desperate as the night moves on In just one look And a whisper They're gone surrender. In the tunnels of town, the rat's own dream comes from down. As shots echo down those hallways in the night. There's nobody watching when the ambulance pulls away. Or as a girl shuts out that bedroom light. Outside, the streets on fire in a real death waltz between what's flesh and what's fantasy. And the poets down here don't write nothing at all. They just stand back and let it all be. And in the quick of the night, they reach for their moment and they try to make an honest stand. But they wind up wounded.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 Ja, ja Lekker moppie is Ach, dit. Joh, dit ja. is uh, onlangs uitgebracht een bandje, kwam het toevallig tegen. Ik denk, nou laat ik die eens meenemen. Waar komen ze vandaan? Eh, uit Zweden. Ja, dat oh. kan niet anders. Ik eh, draai op zondagavond ook nog wel de Scandinavische muziek. Of Monsters and Men, iets voor de donderdagavond af en toe Tussendoor, Zal ik je een klein geheimpje vertellen? Eh, nou, een groot geheimpje wil ik liever horen. Oh nee, nou, dit is een klein geheimpje. Dat ik, zal, nou. ik draai zo regelmatig op de oh. donderdagavond. <laughs> ja. <laughs> nou, ik dacht, ik eh, zal jou eens even over horen hoe het met jou, eh, jouw kennis Of, eh, of ik naar jou luister, ja. Nou, Dat zou, daarover maak ik me sowieso geen illusies. Oké, maar jij, jij, jij wel, want ik ben geen regelmatige. Maar ik was wel benieuwd of je ook wat... Maar ze komen helemaal niet uit Zweden. Nee. <laughs> dus waar komen ze wel vandaan? Volgens mij komen gewoon uit Engeland. Ja, precies. Ja. Volgens mij staan ze ook op Lowlands dit jaar. Ja, nou, dat, dat, dat klopt wel, daar kom ik wel tegen. En eh, ze, zijn nog, ze bestaan toch nu nog niet zo heel erg lang, want nu laat ik jou het woord voeren. Eh, ik had niet eerder van ze gehoord. Oké. hey Rob, eh, het WK, of het EK tot nu toe, wat vind jij ervan? Ik, vind, ik heb een behoorlijk aantal leuke wedstrijden al gezien. Ja, ik ook. met name van teams die geen oranje shirt dragen. Ja, leuk hè? Ja, ik heb gisteren bijvoorbeeld heel erg genoten van Engeland weer. Ja, dat was eh, eigenlijk uh, boven verwachting hoe die speelde. Ik eh, moet wel zeggen, uh, mijn zwak gaat toch een beetje aan de Scandinavische landen, maar verdient gewonnen, toch? Ja, ja het is, mijn pool is wel weer om zeep geholpen. Oké. Okay. Ik, ik begon goed. Frankrijk had ik op 2-0 ingeschat en die had ik gewoon 100% goed. Zweden-Engeland had ik op 1-1, maar dat, dat was het heel eventjes 1-1. 1-1 was het heel even, ja. Ik had Nederland-Denemarken had ik goed. 0-1. Eh, eh, Nederland die, eh, ja, onderschat nogal dat soort tegenstanders. Maar goed, ik had ze toch wel tegen Duitsland zien winnen. Maar nou ja, helaas, het gebeurde anders. Dan nog eventjes een groot geheim. Ja? Ehm, in de familiepool staat mijn zoon van 10 dus 200 punten op mij voor. Ja, maar ja, dat is helemaal geen geheim. Die jongen die voetbalt ook echt. ja. <laughs> Die heeft er verstand van, die heeft de kijk van. Jij staat daar een beetje langs de lijn te schreeuwen. ja. Nee, nee, want maandag tot en met vrijdag laat ik altijd thuis, hè? Ja, oké. Dus jij eh, vindt het, eh, het volgende, dat vind jij wel, eh, wel leuk. Wat is dit? Wat is dit? Ah, het is weer fijn langs de lijn. Oh, EK, ja. ze stadsfeesten, mensen. Radio 501. Je hebt jaren gekend van succes en geluk en werd op handen gedragen. Maar in de tijd dat het slecht met je ging, konden vrienden soms weinig verdragen. Zonnige tijden die breken weer aan want de sfeer is er weer. De strijd om de koos is een strijd om de eer. Soms valt er een woord of vloeit er een traan. Maar de sportiviteit staat bij ons bovenaan. Tweemaal drie kwartier is voor mij wel te kort. Want voetballen blijft een fantastische sport. Je ging bergafwaarts, je naam werd verklad. Je verloor zoveel goede vrienden. Maar ik bleef je trouw, want ik weet hoe je bent. Een vriend voor het leven, zolang ik je ken. Want zonnige tijden, die breken weer aan. En voortaan zal ik weer en fijn langs de lijn, want de sfeer is er weer. De strijd om de koos is een strijd om de eer. Soms valt er een woord of vloeit er een kan. maar de sportiviteit staat bij ons bovenaan. maal drie kwartier is voor mij veel te kort, want voetbal fantastische sport. fantastische sport. Tweemaal die kwartier is voor mij een kort. Want voetbal mij een fantastische sport. Voetballen, de gekken! Stelletje voetbal. Eh, nou, morgen het is vliegtuig naar huis. Hier bij Radio 501 hebben we eh, een station manager en we hebben een strenge meesteres. En dat is eh, Ariadne. <laughs> en Ariadne die komt eh, Rob en mij een boete geven van 100 euro. Vanwege het feit dat we deze plaat draaiden. Maar die plaat die draaiden we niet geheel toevallig. Omdat Rob en ik het over het voetbal hadden van zijn zoon. En dat Rob altijd langs de lijn staat. Dus Ariadne, waarom mogen we deze plaat eigenlijk niet draaien bij Radio 501? Ja, verschrikkelijk. Ja, weet je, smaken verschillen, Rob en, eh, en eh, onze Hans? Mark. Oh. Hans, ja, ik <laughs> noem niet net Hans. Nee, maar... ik moet je zeggen, ik, ja, ik moest alleen maar vreselijk lachen als ik dit hoorde. Ik denk, ja, dit smaakpolitie zou hier niet eh, mee akkoord gaan. Nee, absoluut Nederlandse niet. liederen hier bij Radio 50 en dan nog eens over voetbal. Zijn streng dat verboden. Dat zijn wel twee overtredingen. Dus dat is 50 euro per overtreding, tweemaal gemaakt. ja, maar je kijkt nu zo woest naar me, daar word ik echt bang van. Ja, nou dat hoeft niet, maar dat je even weet beetje. wat... Eh, ja. nou ja. Maar weet je Ariadne, eh, ik, ik wil jou geheel geruststellen. Ik zal het nooit meer doen. Ik, eh, ik, ben best een beetje bang voor jou. Hoor. Ja, dat, snap ik. Maar ik denk dat jij daar heel veel plezier aan hebt. En gewoon weer waarschijnlijk iets in gaat starten. Ik ben benieuwd speciaal ja. Eigenlijk hield ik niet zo van voetbal. Ik ben min of meer per ongeluk in oranje verzeild geraakt. bleef ook maar bij één in het land. En ach meneer, al die drukte in stadions, daar hield ik niet zo van. Van fanfare heeft me altijd veel meer geïnteresseerd. Bij je trombone spelen ligt echt mijn hart. Maar noemt u mijn naam maar niet, nee, noemt u mijn naam maar niet, want dat Is hard afgepeerd. Echt heel erg stom. shots he need by. een grote overgang kan je haast niet bedenken. Peace of Heaven eh, van eh, Dream Trends. Rob, de Horense Stadsfeesten eh, drie dagen lang, 15, 16 en 17 juni. Nou, dat gaat een feest worden. En het is hier ook al een feest. Maar in de stad is het geweldig. Het wachten is op het grote optreden van onze grote vriend. Elio Peets. Elio Peets. ja. dat begint om eh, half eh, tien. Ik vind het zo'n mooi verhaal dat hij zijn piano meegenomen heeft uit thuisland eh, Engeland. Geweldig, hè? Ja. Die jongen die heeft toch echt wat over voor horen. Was een speciaal transport voor nodig, hoor. Ja? Ja, dat kan ik je wel vertellen. Oké, een space shuttle? nee, dat dan weer niet. volgens mij wel speciale verpakking. Ja, ja. Zorg dat het allemaal heel uit aankwam hier in Horen. Radio 501 heeft ervoor gezorgd dat uh, Elio Peets hier in Hoorn komt optreden. Dus eh, dat mag wel even vermeld worden. En eh, nogmaals, we zitten in afwachting van een fantastisch optreden. Dat het zeker gaat worden. Ehm, we hebben al, ik had even gebeld met Roel van, van Velsen. Ik zei, maak je borstjes maar nat, want <laughs> hier komt competitie aan voor je. kan hij toch niet bij met zijn kleine handjes, wel? Dus dat gaat niet lukken. Nee. wat vond je van die overgang? Die vorige plaat had jij gekozen. Hoe kom je daar nou bij? Hoe kom je aan zo'n wansmaak? Ehm, nee, dat is een uh, gerenommeerd artiest, de Talma. de Talma. Ja. Kunst dus eigenlijk. Dus eigenlijk is dit kunst, ja. dus eh, wij zouden daar eigenlijk eh, een geld uit het potje kunst en cultuur moeten krijgen, mits het niet afgeschaft zou zijn. Is dat alweer afgeschaft? Dat is jammer zeg. ik heb, nou, net de brief uh, heen gestuurd om, Om, een aanvraag in te dienen. Oké, ja, ja, ze hebben een aantal maatregelen teruggedraaid hè? Oh. Ah, dus, BTW eh, onder andere, eh, BTW. Ja, nee, ook eh, kunst en cultuur. Oké. Dus het, komt ook, het is ook nog uitgekomen op een ja, zeer gerenommeerd Nederlands platenlabel, Excelsior Recordings. Geweldig. Dus dit, eh, ja, dit uh, moet goedgekeurd worden door de muziekpolitie. Dat kan niet anders. Ja, dat kan niet anders. Nou, eh, maar ik zit wel op de koffie te wachten van de muziekpolitie. Ja, ik denk, die, misschien ze zelf aangehouden. Ja, dat denk ik de, wel. Door de Binnenlands Veiligheidsdienst. Brandon Flowers, die ken jij ongetwijfeld. De Killers. Ja, die is toetsenist en frontman van de Killers. Die heeft ook, nou dat weet jij ongetwijfeld, een werk uitgebracht. Ja. Eh, wat vind jij van zijn solo werk? Ik vind het een prachtige plaat. Ik vind het geweldig. Echt fantastisch. Kunst, muzikale kunst wat mij betreft. Crossfire, dat nummer ken je dan ook. Ik denk dat je dat in je eigen programma ook wel eens gedraaid hebt. Ja, ja, ja. ja, Ik, heb dus- nog, eh, ik heb het uh, album nog eens van de Goed Heiligman gekregen. Goed zo, geweldig. Nou, dan mag je dat eens voor me doen. Maar iets anders moet je zeker voor me doen. onze jaren 70 geld krijg ik nog steeds van je. Onze in ieder geval digitaal onze jaren zeventig geld? Ja. Herman Brood? Nee, Joe Drakus. Joe Drakus? Ja. Oh, die moet ik nog een keer gedigitaliseerd ja. voor je. Ja. Nou, ik zal je wat Writing on the wall. Je kunt hem gewoon kopen in de cd-winkel. Ja, dat eh, zei uh, vijf jaar geleden ook al, Rob. Eh, laten we gewoon Brandon Flowers van de, de Killers draaien. Mensen met een beperking in Nederland hebben recht op een leven als ieder ander. Dit wordt hen vaak bemoeilijkt doordat ze niet altijd kunnen beschikken over de hulpmiddelen die ze nodig hebben. U kunt helpen. Geef aan de collectant. Wilt u meer informatie? Kijk op handicap.nl. De collecteweek is van 10 tot en met 16 juni. Liefde delen is mooi. Het gevoel van geluk en het houden van je partner dat wil je je hele leven lang vasthouden. Als dat onverhoopt niet lukt, hoef je, wat mij aangaat, geen smoesjes te verzinnen. Alles gaat in de sneltreinvaart voorbij en het is moeilijk te ontspannen. Camagra Verkoop is het steuntje in de rug dat jij nodig hebt. Kijk eens op kamagraverkoop.nl, want de liefde is het mooiste wat er is.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 Tadaa! Tadaa! Natuurlijk wil de verhuurder uw huur flink optrekken. En natuurlijk mag hij dat willen. Hij mag het vragen. Maar u hoeft daar niet mee akkoord te gaan. Het wettelijk maximum is namelijk 2,3 Maak bezwaar tegen een te hoog huurverhogingsvoorstel per 1 juli. Nog vragen? Ga naar woonbond.nl. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. Radio 501 daverende donderdag. Van middags 1 uur tot middernacht op Radio 501. zijn op 9 maart verschenen CD Wrecking Ball. Je hoorde Bruce Springsteen wederom met eh, We Take Care of Our Own. En eh, dat doen we hier bij Radio 501 ook tijdens de Horense Stadsfeesten. Het wachten is op het eh, optreden van Elio Peet, zo dadelijk om half tien. En dat gaan we bij jou het internet opgooien. Rob... is die plaat eh, voor je hoofd dat is geworden eh, soms, Bruce? Bruce, eh, nee, die is nooit plaat voor, voor je hoofd geworden. Die hebben we al gedraaid, joh. Dus, oké, wat, wat, jij, jij bent een echte Bruce-fan? Ik ben de laatste tijd wel een echte... Nou, dat is eigenlijk wel al in de jaren tachtig begonnen, ja. Met het Born in the, in the USA. Oké. Daar is het eigenlijk al mee begonnen. En toen kwam die... een livebox kwam eruit. Toen zat, ik nog, zat ik nog op de lagere school, maar toen kregen wij toch wel uh, interesse in uh, Bruce Springsteen. Klassikaal, dus ja, het werd gewoon iedereen De jongens dan, nee, de jongens hadden, de meiden boeide het allemaal niet zo. Die hadden meer met de mini-stars. Maar die de jongens, kijken eh, meer naar de jongens, de meiden toen al. Nou, volgens mij niet, nee. Nee, niet naar jullie, maar naar oudere jongens. <laughs> dat zo zou werkt dat. dat zou kunnen, ja. ja, ja. Maar, eh, ik had, nee, ik eh, maar ruzie met ze. Ja, nou kan ik me best wel voorstellen. <laughs> Als jij geen straatjes wil leggen, dan eh, gebeurt dat. Rob, ja, bij mij begon de interesse voor Bruce Springsteen met het CD Tunnel of Love. En, 87. 87 was dat, ja. Nou, 88 meen ik. Maar goed, 87. om het even, 87 ja, we kunnen dan. die nu gelijk uitknokken, ja, maar nee, dat was 87 hoor. we het op 87 voor de lieve vrede. En eh, ja, met terugwerkende krachten eh, ben ik hem heel erg goed gaan vinden. Dus eh, daarom ook het vorige nummer. Ariadne, kom maar binnen. Je mag ook wat zeggen. <laughs> Wat, ja. wat, vind jij van Bruce? We hebben het over Bruce. Over Bruce Springsteen? Ja. Ja, Bruce Springsteen is een beetje weer voor mijn tijd wat heerlijk om te zeggen, man. goed, <laughs> wat heerlijk om te zeggen, zeg maar. Ja, dat doet zeer, Rob. Voor jouw tijd? Ja, voor mijn tijd zelfs. Nee, is is hey, man, mensen, Hoe zit het op de Rode Steen? Hij heeft negen, maat een eh, album uitgebracht. Ja, weet ik. Maar ik, zie, je, eh, ik, word, ik heb wel een blinde vlek krijg ik ervan. Als ik springst <laughs> Springsteen al hoor. Nee hoor. Ik vind, hoe, hebben jullie hem live gezien ooit eens? Eh, live hebben we hem wel gezien, ja. Op televisie. <laughs> Nee, maar echt een concert was je oh, eh, bij Pinkpop, nee, echt, echt op tv, eh, nee, nee, nee, nee, nee, niet eens. Wat, vind, wat vind jij van Bruce Springsteen dan? Nou, met eh, hoe ouder die wordt, hoe beter ik zijn muziek ga vinden. Oké, oh, Dus met oh, terugwerkende kracht ga ik zijn geschiedenis steeds terug. meer waarderen. En ga ik ook zijn oudere werken steeds meer waarderen. Ja, absoluut. Nou, wat goed zeggen, Er zijn heel veel mensen die van Bruce Springsteen houden. Jij ook, ik Rob? ja, ik, hou niet van hem, Horariat. Nee, ik vind zijn ah, muziek goed. Ja, oké, oké. <laughs> hey, maar heb jullie maar op de stadsfeesten, wat hebben jullie daarover gehad dan? Ja, daar, hebben we, zitten we heel... Eh, maar jij luistert niet, hè? Ja, ik luister hartstikke mee. jongen wij, wij zitten... We het eh, even niet over de stadsfeesten. Radio en, uh... Eh, de hebben we één keertje over Bruce en dan... Ja, maar, ja jongens, maar ja, volgens mij is het bijna aftellen, of niet? Ja, ik dat hebben we net gezegd, hè? We zitten in afwachting van het concert van Elio Page. Maar ik heb een nieuwtje. Er is een act toegevoegd aan de Horense Stadsfeesten. Um, Bruce Springsteen die komt om half twee, eh, half een eh, verrassingsoptreden doen op de Horse Stadsfeest. Ja, dat klopt, want hij is hier toch in de buurt. Nu gaan we ergens heen, mannen. Nou, nu hij, gaan we ergens hij komt op het Vader Jacob stage. stage. Ja, dat ja. zou wel te gek zijn. Ja, ja is groot genoeg voor Bruce ook hoor. Ja. voor zijn ego ook? Ja, jawel, oh, oh. jawel. Bruce, Bruce is wel zo. Wij, wij, zijn goed met Bruce, dat komt helemaal goed. Een grotere zaal krijgt hij ook niet vol, hè? Dus dit is echt een mooie, mooie afmeting voor Bruce. Ja, precies. Dus eh, meer publiek krijgt hij niet. Nee, dat, dat, eh, kijk, ja, een beetje over de top. Ja, ja dan moet je eh, met dat kleine tevreden zijn. Wie het kleine niet eet, is het grote niet weer. Toch? Zo is het ook weer. En welke plaat heb je klaarstaan? Of, wat wil en nou, dat is van een Zweedse formatie Lacrosse, afkomstig uit Stockholm. Dat zegt jou alles. En No More Love Songs, laten we dat gewoon maar draaien. Heerlijk. they serving on a platter. So what we gon' have? Dessert too much. She helping me bullet. She shot the bullet. Then in the make it past your Caspers so we could finally fly off into NASA. You was always the cheerleader of my dreams. the seemed to only date the head of football teams, and I was the class clown that always kept you laughing. We were never meant to be, baby. We just happened. So please don't mess up the trick. Hey, young world, I'm the new slick Rick. They say I move too quick, but we can't let this moment pass us. Let the hourglass pass right into ashes. Let the wind blow the ash right before my glasses. So I wrote this love letter right before my classes. I could have got his ass, someone that's only average for advice. OMG, you listen to that, bitch. Woe is me, baby, this is tragic. Cause we had it, we was magic. I was flying, now I'm crashing. This is bad, real bad, Michael Jackson. Now I'm mad, real mad, Joe Jackson. You should leave your boyfriend now. Say I'm a the good with the bad, happy and the sad. Will you bring a better future than I had in the past? Oh, cause I don't wanna make the same mistakes I did. I don't wanna fall back on my face again. Knock je Down? Ja, Knock je Down. En zeg jij net dat je me dat gaat doen? Ja, gaat me neerslaan, zeg je net. Nou ja, nu kan het wel, want Elio Page komt dadelijk op de zender. Dus, ja, dus dan is ben ik niet meer nodig. Nee, dan is het, eh, dan is klaar. Ja, dan is het over. Eh, recht op mijn raap? Eh, Onder de kin? Moet ik er even over nadenken. Oké. Ja. Of kan je hardlopen? nee, niet meer. Vroeger wel. Oké joh, je bent nog in de bloei van je leven. Ja, Carrie Hilson, Knock You Down. Eh, lekker plaatje, Rob, toch? Heerlijk eh, plaatje. Lekker modern. Ja, lekker modern. Ja, dat eh, moeten we vaker hebben, wil je zeggen. Hè? Als we het nou toch over moderne muziek hebben, dan je weet, ik ben een beetje tegen draads. Iemand die zei van de week tegen mij, ik ben teamleader van Anti-Facebook. En die zei toch, jouw middelnaam is toch Mark Anti. Ja, ja, een beetje wel, hè, eigenlijk. <laughs> Een beetje anti-anti. Anti-anti. Jij bent overal tegen. Uh, zelfs tegen tegen. Jeetje, <laughs> Ja, dat is niet te geloven. Nu wordt het heel eh, Maar eh, Rob, we gaan er zo dadelijk uit. want dan gaan we luisteren naar een live registratie van Ilio Page. Laten we eerst een nummer draaien waarvan het origineel uitgebracht werd in 1978, Mr. Big. En opnieuw uitgebracht in een wat modernere uitvoering in 2011. De brand new version van Romeo. Hier is Mr. Big. they thought we last forever. I feel I'm hoping and praying things between us don't get better. Men steady coming after you, women steady coming after me. Seems like everybody wanna go for self and don't wanna respect boundaries. Telling you all those lies just to get on your side. But I must admit there was a couple secrets I held inside. But just know that I tried to always apologize. And I'ma have you first always in my heart to keep you satisfied. satisfied wanna see us together. everything I've been doing just to hurt you. Most of it just ain't true, and they won't show you how much of a queen you are to me and why I. een plekje op internet dat biedt jou alle warmte en genegenheid. En dat plekje dat heet Radio 501. Wij zijn in afwachting van het optreden van Elio Page. En iedereen staat in de startblokken om dat zo dadelijk te kunnen doorschakelen. Rob Econ, eh, muziek die jij ongetwijfeld kent. Eh, Je ja, hoort het wel eens in zondag Sunday of Monday. Ik hoor hem voor het eerst. <laughs> Oké, ja, nou, dat geeft niet. Eh, Elio Page, eh, jij, hebt, eh, jij kent die man, denk ik. Je hebt hem eens gezien. Ik, ja, want hij was hier een aantal weken geleden te gast voor de eerste maal. Toen werden de, de plannen ontvouwd om hem ja, een podium te bieden tijdens de Horense Stadsfeesten. Dus toen heb ik hem wel even de hand geschud, inderdaad. En het live optreden hier gezien ook op het Vader Jacob steeds. Ja, was op vrijdagavond hè, in het programma van Arwin, toch? Ja, en volgens mij moeten we ook een beetje Engels praten want er zijn eh, behoorlijk wat luisteraars uit Engeland momenteel ingeschakeld, volgens mij. Yes, of course. A lot of listeners from eh, England eh, right Welcome now. Welcome to Radio 501. 501. 501. I bet you're all waiting for the... The 5th of Beethoven. Yeah, the concert for uh, that Elio Pace will, uh, will do uh, any minute. Yes, and we are waiting for that. So you're welcome to listen. Yeah, and uh, you're also welcome to eh, to send us a message in the chat box on the website, so we know you're there. Um, radio. Ja, ja, hoe laat zal het ongeveer gaan beginnen? Half tien eh, en we krijgen van eh, onze hoofdtechniek hier zo dadelijk door hoe laat het gaat gebeuren. En nou, laten we eerst nog even een plaatje dragen. When do I get to sing my way? Heel toepasselijk. De Sparks, zij hebben ook een comeback gemaakt. Wist je dat trouwens? Ja, dat wist ik wel, ja. Maar is hij helemaal geslaagd? Nou, ja, min of meer. Eh, luister maar. Oké, dan gaan wij uh, overschakelen naar eh, de rode steen. En dan draai ik de plaat weg. En dan zitten we even eh, de Sparks eh, achter te eh, luisteren. En dan gaan we horen wat er gaat gebeuren. But just astound at the things you will do. No, no use in taking their time or in wasting two times on a wij gaan naar de Roodsteen, want uh, eh, Ilja gaat daar een optreden geven van twee uur. Emma, Ilio is coming. You're looking forward to hear him, so you can do it. ITE. Welcome to radio. For the listeners in the UK, Radio 501. You're very welcome here in Holland and we're waiting for your favorite artist. I hope you will enjoy it, and we're uh, stopping now from the studio. About Rob? I'm with you. I'm with you, Mark. Yes. Have you anything to say? Um, go on, Rocky. Come on, Elio. Let's do it. Let's play the game. Yes, you're going having uh, so much fun tonight, indeed. Emma, have a nice evening. Enjoy uh, Elio. IT you too. Drie jaar geleden zijn we in de Grote Waal van Horen een internetradiostation begonnen. En drie jaar geleden kreeg ik een cd in mijn brievenbus van een meneer uit Engeland. Looking sharp, dude. Sinds twee jaar verzorgen wij de uitzendingen van de stadsfeesten op www.radio501.nl. Rode Steen, laat je eens even horen. Drie jaar geleden kreeg ik een cd in mijn brievenbus van een meneer uit Londen, bekend bij de BBC, bekend bij Huey Lewis, bekend bij Craig David, bekend bij Zwart-Wit, bekend van Hunter tot verder. Echt ongelooflijk deze man. Met de grote der aarde heeft hij gespeeld. Maar hier in Nederland kent helemaal niemand hem. En daarom hadden wij van Radio 5 het idee... deze man moet op de stadsfeesten van Horen komen staan. Mensen thuis, van harte welkom op je eigen www.radio501.nl. E Want dit concert is het concert van de stadsfeesten. Wat we live gaan uitzenden en wat wereldwijd te beluisteren is door ik weet niet hoeveel mensen. Deze man maakt echt zulke toffe muziek. Met een hele toffe band. Vanuit Engeland. Give it up. A warm welcome for Elio Pace, ladies and gentlemen. Everybody, good evening, everybody here at the Hornse Stadtfesten. Really, ladies and gentlemen, this is an honor to be here tonight, and it's so amazing to see all so many of you here. Thank you so much for coming, everybody. Hey, aren't we blessed with the weather? What do you think? This is incredible. And you know what? We're going live. We're going live to, well, actually, to the whole of the world, quite frankly. We've got people listening in America, in Australia, Japan, Germany. Uh, but most importantly, my mum's at home. She's listening live, and, and it's her birthday tomorrow. Do you want to say hello to my mum? Happy birthday, mum. We're going to carry on. We're going to do a lot of songs here, ladies and gentlemen. We're here for nearly two hours, you know. And We've got a fantastic special guest, an amazing special guest coming up for you a bit later on. I'm going to do some songs that probably you've never heard before unless you've bought my album, A Seat at My Table. Um, and there's a lot of songs that you may recognize. We're going to do some Billy Joel, some Elvis Presley, we'll do some Paul Simon. So I'm, i really hope you're here to have a good time because we certainly are. We're going to kick off this next bit here with a song that I called the very first song that I ever wrote. This is called Take You Home. it's a half past two. Driving in my car is not what I planned to do. You know, I think it's time I told you, babe, I'm black and white. Can't believe it, wanna be alone tonight. So come we'll have some fun. you very much. Thank you. This next song is uh, from the very first song I wrote to the most recent. This one's off the album as well. This is called Don't Spoil the Silence. run cold. Explanation day. the first cover we're going to do. This is one of my favorite songs by a guy called Billy Joel. Any Billy Joel fans? We're not going to do Uptown Girl or We Didn't Start the Fire. We're going to do a song from 1977 from the album The Stranger. This is called Get It Right the First Time. don't believe in first impressions. Just this once, I hope that looks don't deceive. I ain't got time for true confessions. Gotta make the move right now. Got to meet that girl somehow. Get her right the first time, that's amazing. Oh, oh. I gotta find a letter. Not much good at conversation. I never was much good. Coming on real strong. But if all it takes is inspiration, yeah. don't make no bad mistakes, get it right the first time. That's the main thing. Oh, oh, oh, I can't afford to let it pass. Get it right the next time. That's not the same. the courage, yeah, I might get up the nerve. Ah, oh, but if my time ain't just right, what purpose would that serve? I don't know, I don't know, I don't know how to say those first few words. If I wanna put myself in touch, first few moments mean so much. I suppose it's now or never. Before that little woman walks right out of my life. Let me pull myself together, yeah, yeah. Gotta give it one good try. Gotta take my chance tonight and eh? get it right the first time, cause that's the main thing. Whoa, whoa. I can't afford to let it pass. Get it right the next time, that's not the same thing. Whoa, whoa.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 This is my song. This is called Still Want You. someone hanging around your heart. You tell me he's the one for you, and in weeks you've grown apart. My love would last more than a week or two, though you don't want me. I still want. wanted out, it seemed like I remained as hard as stone. As I was lying, I was crying too. The tears will haunt me. I still want. more